Verleegwater met het NOS-journaal. Maandag vindt in Egypte een vredestop plaats om een einde te maken aan de oorlog in Gaza. In totaal komen meer dan twintig wereldleiders naar Egypte... onder wie Trump, Macron, Meloni en Starmer. Hamas zegt dat het vrijlaten van de Israëlische gijzelaars maandagochtend begint. In de Gazastrook zijn nog 48 gijzelaars, van wie vermoedelijk nog 20 in leven. De Qatarese ambassade in Egypte bevestigt dat drie medewerkers van de regering van Qatar zijn omgekomen bij een auto-ongeluk in Egypte. De ambassade meldt ook dat twee anderen gewond zijn geraakt en worden behandeld in het ziekenhuis. Pakistan en Afghanistan zeggen allebei grensposten te hebben aangevallen. Of er gewonden of doden zijn gevallen bij die gevechten is niet duidelijk. In mei dit jaar vielen tientallen doden door aanvallen over en weer van Pakistan en Afghanistan. Door aanhoudende regen, aardverschuivingen en overstromingen zijn in Mexico tot nu toe 41 mensen omgekomen. Het noodweer wordt veroorzaakt door een afgezwakte orkaan en een tropische storm. Veel huizen zijn beschadigd of verwoest door het noodweer. Honderdduizenden huishoudens zitten momenteel zonder stroom. In het onderzoek naar de ontvoering van een vrouw uit Hoofddorp is een zesde verdachte aangehouden. Het gaat om een man van 29 uit België. De andere vijf verdachten werden gisteren opgepakt. Ze worden allemaal verdacht van betrokkenheid bij ontvoering. De 49-jarige vrouw uit Hoofddorp is nog altijd niet gevonden. De rechtbank heeft de staking van shorders in de Rotterdamse haven gedeeltelijk opgeschort. Maandagochtend moeten ze weer aan het werk, besloot de rechter in een kort geding. Als er vrijdag geen afspraken zijn gemaakt over een nieuwe CAO... mogen de havenarbeiders het werk opnieuw stilleggen. De shorders die containers vastzetten en losmaken... legden afgelopen woensdag het werk neer. Het weer, het is vannacht bewolkt bij 12 graden en hier en daar valt een spatje regen. Vanaf de ochtend is het opnieuw grijs en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dus gedaan met de files in onze regio, maar de N244, de weg alkmaar edam is altijd nog in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de N247. Door een ongeluk op de N247 is de N247 zelf, de weg Amsterdam-Horen...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 Without apology. them the right way, that's my policy. Yeah, man, right. Shonda Paul alongside Beyonce. Uh-huh. Now man say, this dirty dirty yeah, dirty yeah, dirty Beyonce, sing it Yeah. Baby boy, you stay on my mind, fulfill my fantasy. Come on, girl, tell me how you feel. I think about you all the time. I see you in my dreams. Oh, my baby's fly, baby girl. Yes, no, hurt me so good, baby. Oh, I'm so wrapped up in your love.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 I know you gon' like it. I know you gon' like it. I'm stepping up as a atta atta anaya. I'm stepping up as a atta atta anaya. So don't you fight it. So don't you fight it. the song that she wants the time.